Van 7 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Trump en Hillary Clinton zijn de grote winnaars van de Amerikaanse voorverkiezingen op Super Tuesday. Ze wonnen beide zeven staten. Bij de Republikeinen kreeg de zeer conservatieve senator Ted Cruz de meeste stemmen in zijn thuisstaat Texas en in Oklahoma. Marco Rubio won in Minnesota. De enige tegenspeler van Clinton bij de Democraten, Bernie Sanders, won zoals verwacht in zijn thuisstaat Vermont. Daarnaast won hij in Oklahoma, Colorado en Minnesota. KNO-artsen van het UMC Utrecht hebben operaties bij vijf kinderen niet goed uitgevoerd, meldt tv-programma Zembla. De kinderen kregen in Utrecht een tweede inwendig gehoorapparaat, maar dat gebeurde zo slecht dat de operatie in het Erasmus MC moest worden overgedaan. De afdeling in Utrecht kwam eind vorig jaar ook al negatief in het nieuws, omdat er een aantal calamiteiten niet bij de inspectie was gemeld. De museumkaart is vanaf maandag alleen nog met een pasfoto verkrijgbaar. De museumvereniging vernieuwde de kaarten om te voorkomen dat meer personen dezelfde kaart gebruiken. Het is niet bekend hoeveel er is gesjoemeld met museumkaarten. Maar dat er misbruik wordt gemaakt is volgens de vereniging duidelijk. Zo'n 1,2 miljoen Nederlanders hebben een museumkaart. Bij een brand in de manege in Wolvenga in Friesland is asbest vrijgekomen. Er zijn geen slachtoffers gevallen en alle paarden zijn gered en naar een stuk land in de buurt gebracht. Volgens de brandweer in Wolvenga is één stal volledig uitgebrand en is het dak ingestort. In het dak zat asbest. Gemeente neemt maatregelen om de verspreiding van asbestdeeltjes te voorkomen. Het weer, buien en vooral vanochtend ook nog wat zon. Buien kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. Maximaal liggen vanmiddag tussen de 6 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A4 richting Amsterdam een ongeluk. Daardoor in de file tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude Rijndijk over 11 kilometer. De rechte rijstrook is dicht.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 This is Friday, I'm burning like a fire gone wild on Saturday digging op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS.